De Hoge Raad bepaalde vanochtend dat het internetbedrijf en de banken ABN AMRO en Goldman Sachs de beleggers hebben misleid. Voor de beleggers is nu de weg vrij om bij de rechter een schadevergoeding te eisen of een schikking te treffen. Bij de beursgang van World Online is volgens de Hoge Raad veel fout gegaan. Zo wisten de beleggers niet dat bestuursvoorzitter Nina Brink kort voor de beursgang een deel van haar aandelen had verkocht. Toen dat wel bekend werd, daalde de waarde van de aandelen flink. In Nieuw-Vennep zit sinds half november een man vast die seks met minderjarigen zou hebben gehad. Het is een 35-jarige leraar van een scholengemeenschap in Nieuw-Vennep. Voor zover bekend speelde de zaken een paar jaar geleden... en had de leraar geen seks met leerlingen van de school. Justitie wil niet zeggen hoeveel mensen naar de politie zijn gestapt. Toen besloot de arrestatie naar buiten te brengen... omdat de rector van de scholengemeenschap alle ouders er een brief over had gestuurd. Sindsdien zou het erg onrustig zijn op de school. ABN AMRO, Fortis en de vakbonden zijn het eens geworden over een sociaal plan voor het personeel van de banken. Door de voorgenomen fusie van de banken zullen zo'n 8000 mensen hun baan verliezen. In het sociaal plan staan maatregelen voor de herplaatsing van werknemers als de banken gaan fuseren. De Limburgse eh, plaats Beek is in 2007 ontsnapt aan een vliegtuigongeluk zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Door een beoordelingsfout van de luchtverkeersleiding van Maastricht Agen Airport botste boven Beek een dalende fokker met 20 mensen aan boord en een eenpersoons propellervliegtuig bijna op elkaar. De luchtverkeersleider dacht dat het een propellervliegtuig, dat het een helikopter was in plaats van een propellervliegtuig. Hij stelde een vliegplan op voor een helikoptervlucht, waarna de gevaarlijke situatie ontstond. Het weer, geregeld buien, maar ook af en toe zon.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 Aflevering 45 alweer van de 19e jaargang van de hitlijst van Europa. Vandaag 27 november van 2009. Leuk dat je weer luistert. Deze week in de lijst in totaal 18 platen die één of meer plaatsen stijgen. Eentje blijft zitten waar die vorige week ook zat. 17 dalen. En in totaal komen er dan 4 eh, nieuw binnen in de lijst. Na 15 weken verdwenen Madonna met Celebrations. 13 weken Bob Sinclair en Shabba Ranks, Love You No More. De Freemasons samen met Sophie Ellis Baxter, Heartbreak, Make Me Dancer, na 13 weken ook verdwenen. Voor Kisha met TikTok is het na 13 weken ook helemaal over snelste stijger deze week die is in handen van Cheryl Cole. Fight for This Love gaat er 7 omhoog. Cobra Starship Good Girls Go Bad zakken er 10 en daarmee het snelst van allemaal. Het langst genoteerd, dat is David Guetta samen met Ekon en hun Sexy Bitch staat alweer 16 weken lang in de lijst van Europa. Tot zover even de feiten. En dan gaan we meteen met de eerste nieuwe binnenkomen beginnen van deze week. En die is in handen van eh, Jamie Collum. Die wij natuurlijk in Nederland nog kennen van zijn grote hit toen Everlasting Love. I'm All Over It komt deze week nieuw binnen op nummer 38 in de heetste lijst van Europa.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 Een paar jaar terug was hij dus nog eh, helemaal hot in Nederland. Nummer eh, Everlasting Love kwam eh, niet zozeer de hitlijst in. Maar Jamie Cullum was wel een veelgeziene gast op verschillende festivals en tv-programma's. Na de single Mindtrack werd het plotseling wel erg stil rondom Cullum. En na vier jaar afwezigheid is hij nu eindelijk terug met een album, The Pursuit. En op dit album gaat hij verder waar de Brit op zijn laatste album was gebleven. Heerlijke jazzpop, gekenmerkt door Cullum's rauwe stem, zoals die overal omschreven wordt. I'm All Over It is dus de eerste nieuwe single van dat album. En deze week komt hij daarmee dus binnen op nummer 38 en laat die mannen als JC Run This Town en uh, eh, Wylon met Wicked Way nog even achter zich. De volgende nieuwe binnenkomen vinden we op 35. Daartussenin zitten dan eh, twee platen. Carrie Underwood met Cowboy Casanova. Die zakt 7 eh, plaatsen naar 37. Nou, Cobra Starship komen we daar tegen. Good Girls Go Bad van 26 zakken naar 36. Na het ex-hit eh, hitsucces in Nederland met I'm Yours en de opvolgers eh, Lucky and Make It Mine... is het tijd voor het vierde release alweer van het album We Sing, We Dance, We Steal Things. Al had ik het idee dat eh, Jason Mraz niks meer ging uitbrengen van zijn laatste cd... Maar gelukkig, de opvolgende, de volgende single Butterflies verscheen toch nog als verrassing in de Europese hitlijsten. Van Jason Mraz hoeven we ook geen eh, slechte muziek te verwachten. Zowat elk nummer wat hij uitbrengt klinkt gewoon weer aanstekelijk. Blijft lekker wekenlang in je hoofd hangen. En groeit uit tot één grote hit. Ook is het nummer vaak verslavend. En voorzien van een uitstekend portie instrumentengebruik. Nu nog maar hopen dat eh, de radiostations net zo positief zijn over de nieuwe single van Jason Mraz als eh, dat ik ben.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 All City is een eenmansproject van de Amerikaans multitalent Adam Young. De 23-jarige bracht eh, eerder dit jaar zijn debuutalbum Ocean's Eyes uit bij eh, Universal. Een album vol gevoelige, dromerige synthesizer muziek. Fireflies, eh, de eerste single, is het hoogtepunt wel van het album. Het werd op iTunes eh, single van de week en is sinds kort ook in de roulatie bij de Europese radiostations. De meeste nummers van het album hoor je trouwens niet de stem van eh, Jong zelf, maar van zangeres Brian Duran of Relight keyzanger Mate Tyson. En de prachtige stem van Tyson die hoor je dan ook in Fireflies weer helemaal terugkomen. Hij heeft een paar uithalen erin zitten die blijkbaar heel goed zijn voor dit nummer. Dat zijn toch de dingen die er wel in blijven hangen.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 Na het grote hit, uh, eh, ja, succes eh, single Hot eigenlijk van de Roemeense zangeres Ina. Schreeuwde natuurlijk iedereen om een opvolger. In eigen land werd dat eh, Love, maar voor de Europese markt is gekozen voor Deja Vu. Een nummer waarbij Ina in eerste instantie slechts als gastzangeres de, de credits zou mogen opstrijken. Maar omdat echter niemand in eh, Europa verder weet wie Bob Taylor is, wat een eh, Roemeense rapper is trouwens, hebben ze de credits maar omgedraaid. maakt allemaal niet heel veel uit. Feit blijft dat de eh, Spinning een hele verstandige keuze heeft gemaakt met Deja Vu als opvolger. Hoewel Amazing ook een goede mogelijkheid was geweest. Van Ina zijn we dus voorlopig nog niet af. Is ze niet dit jaar, dan komt ze volgend jaar wel weer terug in de hitlijsten. Meteen een klein overzichtje. Op nummer 40 vinden we Wylon met zijn Wicked Way. Hij zak 5 plaatsen naar beneden in de 12e week. JC Run This Town, nu 14 weken in de lijst, zakken 3 plaatsen naar beneden naar 39. Jamie Collum, I'm All Over It, nieuw win op 38. Carrie Underwood met Cowboy Casanova zak van 30 naar 37. Cobra Starship Good Girls Go Bad zak 10 plaatsen naar 36 en dat alles in hun 12e week. Jason Mraz Butterfly, nieuw binnen op 35. Mika We Are Golden zakte 5 naar 34 in zijn 11e week. En Sean Kingston met Fire Burning zakt daar 8 en staat nu 10 eh, weken in de lijst. All City Fireflies nieuw binnen op 32. En net hoorde je Ina met Bob Taylor. Deja Vu komt eh, nieuw binnen op nummer 31. Wij gaan gewoon meteen verder met de nummer 30. Cheryl Cole kwam vorige week binnen op 37. En Fight for This Love is deze week de snelste stijger met 7 plaatsen.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 En dat alles in haar tweede week alweer. ZFM, Westkust, weerbericht. De storing die eh, veroorzaakt wordt door een hoge drukgebied... die zorgt vandaag regelmatig voor verstoring van de buienactiviteit. En bij de buien kan het ook nog eens eh, gepaard gaan met hagel en onweer. Ook windstoten tot ongeveer 75 km per uur zijn vandaag nog mogelijk. De temperatuur loopt op naar een maximale 9 graden in een wijdmatige matige tot vrij krachtige, aan zee zelfs harde zuidwestelijke wind. Vanavond en de komende nacht verandert er eh, heel erg weinig. De bewolking overheerst en er vallen regelmatig buien. Deze buien kunnen aanhoudelijk eh, met onweer gepaard gaan. En de zuidwestelijke wind die waait over land vrij krachtig aan zee hard en de temperatuur daalt naar een graadje of 6. Morgen krijgen we weer met de volgende frontale storing te maken. Daardoor heeft de bewolking opnieuw de hoofdrand en zijn er periodes met regen. Het wordt maximaal 9 graden en er waait een zuidwestelijke wind. Ac stormachtig met een kracht van 8. Zaterdagavond valt er eerst eh, nog wat regen, maar later op de avond en zondagnacht is het wel weer even droog. De stevige zuidwestelijke wind krimpt dan naar het zuiden en neemt flink in kracht af. De temperatuur daalt naar een graad of 6. In de loop van de nacht gaat het weer eh, regenen. En dat alles op de nadering van alweer een eh, volgende storing. Het gaat ook eh, hard waaien. Zondag is het eh, vervolgens bewolkt en valt er geruime tijd weer regen. De zuidelijke wind waait eerst krachtig tot stormachtig, maar neemt in de loop van de dag wel langzaam in kracht af. De temperatuur loopt op naar een maximale 10 graden zondag. Na het weekend neemt de kans op regen wel wat af. Niet dat het droog blijft, maar de hoeveelheid regen die zal reuze meevallen. Met name dinsdag en woensdag zien we ook af en toe nog een zonnetje voorbij komen. Het is langzaamaan weer druk aan het worden in de regio. A4 Amsterdam richting Delft tussen de Nieuwe Meer en Badhoevedorp. Daar staat 2 kilometer. Delft richting Amsterdam, diezelfde A4 tussen Badhoevedorp en de Nieuwe Meer. Daar staat nog eens 2 eh, kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam. Die stond er net nog, die is nu weg. De A9 staat er nog wel eentje, dat is eh, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Amstelveen en Badhoevedorp 3. A10 de ring Amsterdam, Koenplein richting Waalgrasmeer Tussen Geusveld en de Rai 4. De ring Amsterdam Watergraafsmeer richting de Nieuwmeer. Tussen knooppunt Amstel en knooppunt Nieuwmeer. Daar staat 4 kilometer. De laatste staat ook op de ring van Amsterdam. De Nieuwmeer richting Koenplein. Tussen Geusveld en knooppunt Koenplein. Daar staat nog eens 4 kilometer achter elkaar.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 Hoeveel, dat horen we in het tweede uur wel. Maar David Guetta komt gewoon alweer de hitlijst binnenstormen. Op nummer 31 eh, staat hij deze week met One Love. 27 eh, staat hij deze week trouwens. Hij komt vanaf 31 en gaat dus vier plaatsen omhoog. Daarvan eh, voor John Mayer, Who Says... 34 stond hij vorige week. Deze week gaat hij omhoog naar nummer 28. Daarvoor ook Mika met Rain op 29. We gaan verder eh, met de nummer 26. Die stond vorige week op 27. Het zit allemaal erg eh, dicht bij elkaar dus nog. Daniel Merriwater. Impossible staat ondertussen alweer vier weken lang in de lijst van Europa. deze week snoept hij dus weer een plekje ervan af. Zometeen de single van Lady Gaga.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 Vier weken lang staat hij al in de lijst van Europa. Van 24 omhoog naar 22. Op nummer 30 vinden we dan Cheryl Cole. Fight for this love. In de tweede week gaat zij van 37 naar 30. Mika met Rain, nu drie weken in de lijst. Drie plaatsen ook omhoog, van 32 naar 29. John Mayer, Who Says? Vorige week kwam hij nieuw binnen op 34, nu gaat hij naar 28. David Guetta, One Love, kwam vorige week binnen op 31, gaat nu naar 27. Daniel Merriweather, Impossible, vier, vierde week in de lijst van 27 omhoog naar 26. K Project, Cat negen 9 weken in de lijst, zak van 20 naar 25. De editors met Babylon, nu 6 weken in de lijst van 18 zakkend naar 6, 24. 6 plaatsen verlies, dat wou ik zeggen, naar 24. Lady Gaga, Bad Romance, 5 plaatsen omhoog in de derde week naar 23. Twee plaatsen winst dus voor Drake, de best I ever had. 24 naar 22 in zijn vierde week. Ook vier weken in de lijst. Michael Jackson, This Is It, van 17 zakken naar 21. Trouwens, eh, volgende week de laatste week dat hij in de bioscoop eh, draait in Nederland. Dus mocht je er nog heen willen, zo'n beetje je laatste kans eh, komt er nu wel aan. En Ina met Hot 13 weken lang in de lijst van, 24, van, van 14 zakken naar nummer 20. We zijn lekker bezig. De laatste tot aan het nieuws van 4 uur. Dan kan ik even mijn rust gaan pakken, want eh, dat gaat allemaal niet goed zo. Vijf weken lang staat ze in de lijst. It doesn't mean anything. Van 23 omhoog naar 19. Dit is Alicia Keys.